Ze zitten in een vliegtuig van Defensie dat vanmiddag op Schiphol landt. Het is niet duidelijk of sommige van hen daarna nog doorvliegen naar andere landen. Dit meisje kwam gisteravond al aan vanuit de hoofdstad Kabul. hele vermoeide dagen. Eh, het was enorme chaos op het vliegveld. Duizenden mensen kwamen in het vliegveld, eh, duizenden gingen eruit. Het was enorme chaos, het was echt niet leuk. In totaal zijn er al 18.000 mensen uit Afghanistan geëvacueerd. Op het vliegveld in Kabul staan nog steeds veel mensen die dat ook willen. Er zijn bijna geen jongeren meer die zich laten inenten tegen corona. Tussen de 18 en de 25 jaar hangt de vaccinatiegraad al een paar weken iets boven de 60 procent. En er komen maar weinig prikafspraken bij, zegt het RIVM tegen de krant Trouw. Ze hopen dat jongeren later wel weer een afspraak maken, na hun vakantie bijvoorbeeld. En er zijn ook veel jongeren die corona hebben gekregen tijdens de disco-piek in juli. Zij moeten daarna acht weken wachten tot ze geprikt mogen worden. Het is een gekkenhuis voor verloskundigen. Er is een geboortegolf aan de gang. De afgelopen maanden werden er volgens het CBS bijna 44.000 kinderen geboren. Dat is het hoogste aantal in tien jaar tijd. Marion beviel twee maanden geleden en toen was het al druk in het ziekenhuis. Dus ik zei ook op een gegeven moment tegen mijn man van ja, we lijken wel Jozef en Maria. <laughs> Dat, we, dat er gewoon geen plek is in de herberg voor ons. Eh, dat was wel eh, ja, was heel vervelend en frustrerend ook. Eh, je weet dat er wat gaat gebeuren, je weet ook dat, dat er iets gedaan moet worden. Eh, en als dan de verloskundige iedere keer terugbelt van uh, ja, ook niet gelukt, weer niet gelukt, ja, dan wordt het wel heel spannend allemaal. Eh. CBS denkt niet dat lockdown-verveling iets met de babypiek te maken heeft. Wel denken de onderzoekers dat mensen voor een gezinnetje kozen omdat lange reizen bijvoorbeeld niet door konden gaan. En sommige mensen vinden dat het thuiswerken het zorgen voor een baby ook ietsje makkelijker maakt. Het weer vanochtend kan een bui vallen, daarna even droog en dan weer regen. Door de graad of 21. Morgenmiddag lekker zomerweer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is er vertraging door eh, een ongeluk op de N242 middenmeer richting Alkmaar.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 Ook in de zomer. CFM. Hier ben ik dan. Niets anders dan jij zie me dan. Ik geef alles wat ik voel voor jou en heb zoveel gemist van jou. Ik ben nog steeds dezelfde, dus laten we weer gaan.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 Telling me you want me And hold me close on through the night can make it Si yo te quiero. Te doy la noche, toda la noche. ritme van ZFM. Via de kabel.